maar geeft de ambassadeur en zijn gezin bescherming. Het gebeurt zelden dat hoge functionarissen uit Noord-Korea overlopen... In 2016 verliet de plaatsvervangend ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk zijn post. Hij en zijn familie staan sindsdien onder bescherming van de Zuid-Koreaanse regering. Smartphones die te ontgrendelen zijn met gezichtsherkenning... zijn gemakkelijk te foppen met een goede pasfoto. De Consumentenbond onderzocht 110 toestellen van verschillende merken. In totaal bleken 42 te ontgrendelen met een pasfoto... bijvoorbeeld van een OV-chipkaart van de telefoonbezitter. Het gaat onder meer om smartphones van Samsung en Huawei. De Consumentenbond adviseert op deze telefoons gezichtsherkenning uit te schakelen... en ze te ontgrendelen met een code of vingerafdruk. Het dodental van het treinongeluk op een brug bij Denemarken is gestegen naar acht. Vannacht zijn in het wrak van de trein nog twee slachtoffers gevonden. De 16 mensen die gewond raakten zijn buiten levensgevaar. Gisterochtend botste een passagierstrein op een lege container... die door de harde wind van een tegemoetkomende goederentrein was geblazen. Apple heeft voor het eerst sinds 2007 een omzetwaarschuwing afgegeven. De maker van de iPhone heeft vooral last van de slechte verkopen in China... maar ook op andere plaatsen in de wereld wordt er minder verkocht. In een brief aan aandeelhouders waarschuwt topman Tim Cook voor de lagere omzet. Daarin geeft hij de schuld aan het opgelopen handelsconflict tussen de VS en China. Het weer op veel plaatsen bewolkt en hier en daar een buitje.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 If a carol could rhyme and make the darkness shine, let's celebrate with a chime and let the whole world time. Now look here. I can see the point of having a real swinging joint with a plenty of happy faces filling the air. Can we learn to love so we don't have to worry? No hate, all good for all sisters and brothers if a bell could ring and make the whole world sing. Let's unite the whole world at Christmas time. I can not see the point <laughs> of having a real swinging joint with plenty of happy faces. Feeling the air. But look, can we learn to love so we don't have to worry? No hate, all good for all sisters and brothers. If a bell could ring, that make the whole world sing. Let's unite the whole wide world Christmas time.